Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n duizend vliegtuigpassen het winterweer op Schiphol zijn gestrand, brengen de nacht op de luchthaven door. Ze slapen op veldbedden achter de douane. Het Rode Kruis heeft twintig vrijwilligers ingezet om te helpen bij hun verzorging. Daarnaast is een groot aantal gestrande reizigers ondergebracht in hotels rond Schiphol. Er werden gisteren tientallen vluchten geannuleerd. Vluchten die wel doorgingen waren vaak vertraagd. De Nederlandse spoorwegen gaan ervan uit dat het treinverkeer vanaf komende ochtend weer normaal zal zijn. Tot in het begin van de nacht is er met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk treinen te laten rijden. Of het gelukt is om alle reizigers op de plek van bestemming te krijgen is niet duidelijk. Op veel plaatsen reden minder treinen en waren er de hele avond forse vertragingen. De problemen ontstonden in de middag toen door hevige sneeuwval een aantal wissels niet meer kon worden bediend. Rond Amsterdam en Utrecht lag het treinverkeer in tijd stil. Reizigers klaagden dat ze slecht werden geïnformeerd over de problemen. Oud-wielrenner Lance Armstrong wordt in de Verenigde Staten niet vervolgd voor het gebruik van doping. Een onderzoek daarnaar door de Amerikaanse justitie is afgesloten. Wat er precies uit het onderzoek is gekomen is nog niet bekend. Het Amerikaanse antidopingbureau zegt nog wel door te gaan met het onderzoek naar Armstrong. De zevenvoudig winnaar van de Tour de France is tijdens en ook nog na zijn carrière vaak in verband gebracht met doping, maar hij werd nooit positief bevonden.